voor spoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De slag op een protestantse kerk in de Pakistanse stad Quetta zijn zeker vijf doden gevallen. Zo'n twintig mensen zouden gewond zijn geraakt. Twee aanvallers met bomvesten bestormden de kerk toen een dienst begon. Ze schoten op kerkgangers en bewakers. De politie die de kerk bewaakt schoten één aanvaller dood en verwonde de andere. Die kwam om het leven toen hij zijn bomvest tot ontploffing bracht. In de kerk waren al zo'n 400 mensen aanwezig. De Franse wapenfabrikant Thales heeft een bod gedaan van 4,75 miljard euro op de digitale beveiliger Gemalto. De raad van bestuur van Gemalto raadt zijn aandeelhouders aan om akkoord te gaan met de overname. Gemalto, dat een beursnotering heeft in Amsterdam, is de grootste fabrikant van simkaarten ter wereld en ontwikkelt ook onder meer beveiligingssoftware. De afgelopen week probeerde ook het Franse ICT-bedrijf Atos te vergeefs om Gemonto over te nemen. De raad van bestuur vond dat bod te laag. In het noorden en oosten is het nog altijd op veel plaatsen glad. Voor Noord-Holland, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen is code oranje afgekondigd. In de rest van het land, behalve op de Waddeneilanden, kan het lokaal glad zijn. Op verschillende plaatsen zijn ongelukken gebeurd. Bij Grijpskerk in Groningen kwam een automobilist om het leven... nadat ze van de weg was geraakt en in het water terecht kwam. Op een aantal snelwegen is de maximumsnelheid verlaagd naar 50 km per uur. De gladheid zal in de loop van de middag verdwijnen. Het weer, het is dus plaatselijk glad. Verder is het droog en zonnig. En in de loop van de middag meer bewolking en vanuit het westen regen. In het oosten mogelijk natte sneeuw. Het wordt een graad of vijf. Morgen droog met af en toe zon en ongeveer 7 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad zijn vooral lokale wegen nog glad door bevriezing.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 Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Dit programma is vanwege het feit dat we vlak voor de kerst zitten... en ook vanwege het feit dat als we het niet doen... de kerstplaten eh, en uitvoeringen Ehm, van jazzartiesten nooit aan bod komen. Uh, doorspekt vandaag met eh, opnames van grote jongens met hun orkesten. Eh, in, met uitvoeringen van allerlei kerstsongs. Duke Ellington bijvoorbeeld. Schroomde niet om Jingle Bells op de plaat te zetten met zijn orkest... waar hij zelf de boel gearrangeerd had. En luister hoe het klinkt. Mm-hmm. Duke Ellington. En van Duke Ellington gaan we naar de bijzondere toon van Ben Webster. Sunday, een klassieker. dat is natuurlijk heel wat anders dan wat dat we nu horen. We horen nu Stan Getz en Lionel Hampton in Headache. Ja. bassist heeft de laatste noot voor zijn rekening genomen. Didi Bridgewater, Fine and Mellow. Zoals eh, velen van u ongetwijfeld weten... is er in eh, Zandvoort al eh, jarenlang, al 16 seizoenen lang... periodiek een prachtig jazzconcert in gebouwde Krocht. En vandaag, zondag 17 december, vindt het vierde concert van dit zestiende seizoen plaats. Eh, ingebouwde kost, wat ik zei. Vanmiddag. En als gast is daar eh, Michel Varekamp, trompetist. Die eh, hoge ogen heeft gegooid in zijn eh, carrière. En zijn nek steeds uitsteekt. En zakelijk en muzikaal op de goede weg zit. Heeft een hele tijd eh, in de Dutch Swing gespeeld. En in de Fra Fra Sound. En is op enig moment begonnen met eh, allerlei projecten. En dat doet hij hartstikke goed. Hij heeft eh, een project gehad gewijd aan Miles Davis. En recent heeft hij een uh, gemaakt met een project Louis. Naar aanleiding van het het zoveelste geboorte of gedenkjaar van Louis Armstrong. En dat doet hij hartstikke goed. Met een prachtige band. En vanmiddag wordt hij begeleid door eh, Johan Clement op de piano. Erik Koger, een fantastische drummer. En Erik Timmermans op de contrabas. Een eh, trio dat ook bij andere uitvoeringen zich eh, laat horen als een prima begeleidingstrio. Ik laat een eh, stuk horen van de cd Louis... waar je Michel Vaarkamp eh, in alle toonaarden hoort spelen. En eh, dat stuk is The Wild Man Blues... Man Blues... gespeeld door Michel Varenkamp, trompet. Michel Varenkamp, zoals gezegd, vanmiddag in eh, De Krocht... in Theater De Krocht, bij jazzconcert uh, de, te gast... bij het trio van Erik Timmermans. De serie concerten die blijft maar voortgaan in uh, De Krocht. Petje af voor het initiatief. Het is altijd... Ehm, een verrassing wie er komt. En bij alle concerten blijkt ook steeds dat het eh, heel, een heel prachtig gebeuren is. Muzikanten komen er heel graag omdat het theater intiem is. Eh, orkest speelt bijna nooit meer op het podium, maar gewoon in een eh, halve cirkel publiek om zich heen. En er gebeuren altijd verrassende dingen. De akoestiek is geweldig in de krocht, vindt elke muzikant. En het is altijd een feestje om daar te komen. Ik hoop dat de, de reeks zich nog lang voortzet. Eh, om half drie begint het. Vanmiddag dus Michel Varenkamp. Jazz in de krocht. Ik laat nog één stukje horen van Michel. Eh, waar hij ook als zanger te horen is. My Blue... Eh, My Blue Heaven. Ik ga even kijken. Klopt. My Blue Heaven. song is about love. And it's about big love. So you better sit back and listen to my story. cozy room. A little nest that nestled where the rose roses roses Autumn in New York. Why does it seem so inviting? Autumn It spells the thrill of first night Glittering crowds and shimmering klanken van onze Belgische pianist Jeff Neve en de zwoele stem van José James Autumn in New York...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 Heeft diverse keer op het North Sea Jazz Festival opgetreden. En eh, overladen met eh, eh, prijzen en met Edisons en terecht allemaal. Lils McIntosh, ik ga haar laten horen in Mr. Paganini. The concert was over in Carnegie Hall. The maestro took bow after bow. He said, my dear friend, I have given my all. I'm sorry, it's all over now. When from the balcony way up high, there's suddenly a mournful cry. One, two, three. Mr. Paganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, won't you sing it? And if you can sing it, you simply have to swing it. Come on and swing it. Listen, Paganini, we breathlessly awake your masterful baton, come on and sling it. And if you can sling it, we simply have to sing it. We heard your repertoire and at the final bar, we greeted you with round applause. But what a great ovation, your interpretation never get much for moonlit sky. So Mr. Paganini, now don't you be a meanie. What have you off your sleeves? Come on and spring it. And if you can spring it, you simply have to spring it. Heard your repertoire and at that final bar we greeted you with round applause. But what a great ovation, your interpretation I never get much for a moonlit sky. So Mr. Paganini, now don't you be a meanie. What have you off your sleeves? Come on and spring it. And if you can spring it, you simply have to swing it. Lils McIntosh. Mr. Paganini, ik laat nog één stukje horen. You're driving me crazy. You, you driving me crazy. What did I do? What did I do? My tears for you. clouding the sky, the sky of blue. How true were the one who were near me to cheer me, believe me, they knew. But you are the one who could hurt me, desert me when I needed you. So you, you're driving me crazy. What did I do? McIntosh met een volledige Nederlandse begeleidingsband. Dan is het nu tijd voor de Boogie Woogie Santa Claus... door het prachtige orkest van Brian Setzer. got rhythm in his feet, but nothing in his head. dress on. We're gonna jump for joy. Oh, the Christmas boy. klinkt als een klok. Brian Setzer Orchestra, Boogie Woogie Santa Claus. Ik heb nu een cd op de draaitafel... met alleen maar eh, grote jongens die elkaar opzoeken en prachtige muziek maken. Jerry Mulligan op de bariton sax, Lionel Hampton vibrafoon... Hank Jones piano, Bucky Pizzarella gitaar... George Duvivier contrabas, Grady Tate drums... En we gaan luisteren naar een eh, nummer Walking Shoes. alweer bijna gekomen aan het einde van deze aflevering ZFM Jazz op zondagmorgen. Eh, ik hoop dat u een leuk luistergebeuren had. En eh, hopelijk tot een volgende keer. Volgende week is er weer ZFM Jazz. En misschien zien we elkaar vanmiddag in Gebouwde Krocht... bij het eh, concert van Michel Varenkamp. Fijne dag verder. stuur jullie allemaal fijne dagen.